Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zware regen en onweer zaakt veel overlast, met name in het verkeer. In het zuiden van Limburg was er een wolkbreuk. Op een weerstation in Beek viel in een half uur tijd 47 mm neerslag... terwijl daar normaal in heel mei 66 mm valt. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk met het sportvliegtuigje in de Krimpende Waard. Bij het ongeluk kwamen de twee inzittenden om het leven. Het vliegtuigje werd verhuurd door een bedrijf voor rondvluchten, vlieglessen en luchtreclame. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het ongeluk. De ASM-bank zegt sorry voor een tweet. Daarin vroeg de bank, die zich profileert als duurzaam, zich af of een westers persoon wel een tweede kind zou mogen krijgen, omdat westerlingen zo'n enorme klimaatvoetafdruk hebben. Veel mensen vonden de tweet misplaatst. Het bericht is verwijderd, zegt de ASM-bank, en het zou zijn bedoeld als open vraag. Door de aanleg van de Koning Willem-Alexander-tunnel in Maastricht is de waarde van huizen rondom de tunnel met ruim 220 miljoen euro toegenomen. Dat komt doordat de A2-tunnel de leefbaarheid in de omgeving heeft verhoogd, zegt het Centraal Planbureau na onderzoek. Er is nu minder geluidsoverlast en een verbeterde luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. De prijzen van de huizen die binnen 500 meter van de tunnel staan stijgen met gemiddeld 7 procent. Het aantal boetes dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft opgelegd is afgelopen jaar met 30 gestegen. Dat komt volgens de NVWA doordat het beleid strenger is geworden. Tegenwoordig krijgen bedrijven al na één waarschuwing een boete. Het weer in het zuiden, midden en oosten van het land flinke regen- en onweersbuien. Er kan in korte tijd veel regen vallen. Het is vrij warm, 22 tot 25 graden. De komende dagen blijft het vrij zonnig en warm. Laat in de middag en s avonds is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.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 thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah.